De Eindhovenaar, die een celstraf heeft uitgezeten voor ontucht met minderjarigen, wilde terugkeren. De gemeente is bang voor maatschappelijke onrust en wraakacties en legde de man een gebiedsverbod op. Maar de rechtbank in Den Bosch vindt dat onvoldoende is aangetoond dat de openbare orde in gevaar komt als de man terugkeert. In Frankrijk wordt de Scientology-kerk niet verboden. De kerk is door de rechtbank in Parijs wel veroordeeld voor georganiseerde fraude. Daarvoor moet Scientology een boete betalen van 600.000 euro. De organisatie heeft volgens de rechter kwetsbare volgelingen financieel uitgebuit. De zaak tegen Scientology was aangespannen door een vrouw die lid was van de kerk, maar eruit stapte omdat ze geestelijk onder druk zou zijn gezet. Ze betaalde meer dan 20.000 euro voor lessen, boeken en geneesmiddelen. Advocaten zouden geen geld moeten vragen voor een kennismakingsgesprek met mogelijke cliënten. De Orde van Advocaten pleit voor gratis kennismakingsgesprekken om klanten de kans te geven met meer advocaten te praten voordat ze hun keuze maken. Nu is het vaak zo dat ze de eerste jurist die ze spreken nemen, omdat ze al wat moeten betalen en het zonde van hun geld vinden om nog met een andere advocaat te gaan praten. Poolse, Roemeense en Bulgaarse automobilisten die in Nederland worden geflitst hoeven meestal geen bekeuring te betalen. Dat komt omdat deze landen niet over een centrale kentekenregistratie beschikken. Justitie kan de identiteit van de overtreders dan niet achterhalen en dus ook geen boete opleggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat het probleem de aandacht heeft van minister Eurlings.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 I just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. What you gonna do when it all comes out? When I see you, what you all around? No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.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 van ZFM.